is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Vlak voor een cruciaal debat voor de Italiaanse premier Berlusconi... heeft zijn coalitiepartner hem gevraagd om op te stappen. De leider van de Lega Noord, Umberto Bossi, wil dat Berlusconi weggaat... en dat voorzitter Alfano van Berlusconi's, Berlusconi's partij de nieuwe premier wordt. Bossi dringt al langer aan op het vertrek van Berlusconi. Vanmiddag wordt in een debat gestemd over de staatsuitgaven van vorig jaar... Als Berlusconi onvoldoende steun krijgt, volgt een vertrouwensstemming. De penningmeester van een gereformeerde kerk in Zeewolde heeft over een periode van vijf jaar 360.000 euro achterover gedrukt. Het kerkbestuur heeft aangifte gedaan. Het bedrag bestond voornamelijk uit giften. De penningmeester ging zo listig te werk dat de fraude jarenlang onopgemerkt bleef. De kerk denkt niet dat de man het geld nog kan terugbetalen. In Amsterdam is een inbreker zwaar mishandeld door vier mannen nadat hij op heterdaad was betrapt. Hij raakte daarbij zwaar gewond en ligt in coma. De man van 50 werd s'avonds betrapt bij een sporthal. De vier mannen waren daar aan het posten omdat er de afgelopen tijd vaker was ingebroken. De man moest ter plekke worden gereanimeerd. De vier verdachten en de inbreker zijn aangehouden. De man werd afgelopen vrijdag mishandeld, maar dat is nu pas bekendgemaakt. gemaakt. Bij de protesten in Syrië zijn sinds maart zeker 3500 mensen om het leven gekomen, heeft een woordvoerder van de VN-hoge commissaris voor de mensenrechten bekendgemaakt. Drie weken geleden meldde de VN dat er rond de 3000 doden waren gevallen. President Assad beloofde vorige week na bemiddeling door de Arabische Liga dat het leger zich zou terugtrekken uit steden in Syrië. Maar volgens de VN zijn sindsdien zeker 60 mensen door Syrische troepen gedood. Het weer in het midden en zuiden zon. In het noorden blijft het bewolkt. Middagtemperatuur tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst nevel en mist. Morgenmiddag vrijwel overal zon en het wordt dan 13 graden. Dit was het NOS Show. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A27, Breda-Utrecht, bij knooppunt Rijnsweert, 3 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht, na een ongeluk. Op de N14, de noordelijke randweg van Den Haag, ook een ongeluk.